4 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW verhoogt volgend jaar de premie van de basisverzekering... met 6 euro tot 118 euro per maand. De hogere premie is volgens DSW nodig omdat de kosten stijgen... onder meer door een forse stijging van het gebruik van dure geneesmiddelen. Ook Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië zeggen nu dat Iran verantwoordelijk is voor de aanvallen op olieinstallaties in Saudi-Arabië van anderhalve week geleden. Eerder wezen de VS en Saudi-Arabië zelf al naar Iran. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Zarif ontkent opnieuw dat Iran betrokken was bij de aanval. Als dat wel zo was, was er volgens Zarif van de raffinaderij niets overgebleven. De Nederlandse tak van de reisorganisatie Thomas Cook... waaronder ook Neckerman Reizen valt... heeft voor vandaag alle vertrekkende vluchten geschrapt. Dat is besloten vanwege het faillissement van het Britse moederbedrijf. Het bedrijf zegt dat het niet mogelijk is om de geboekte reizen te blijven uitvoeren. Wat er gebeurt met de reizen die gepland staan voor later is onduidelijk. Klanten die nu op vakantie zijn hoeven zich volgens Thomas Cook geen zorgen te maken over de terugreis. De consumptie van vlees in Nederland is voor het eerst sinds 2009 gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit... in opdracht van Stichting Wakker Dier. In 2018 werd in Nederland 77,2 kilo vlees per persoon gegeten... tegen 76,6 in 2017. Marktonderzoeker IRI stelde twee maanden geleden juist dat er minder vlees werd gekocht... en dat vleesvervangers aan een opmars bezig zijn. Dat komt waarschijnlijk door een andere manier van tellen. Het weer, enkele opklaringen met in het westen kans op een bui.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 gracious. Talk to me, tonight And I see you got what I wanted Baby, you got what I like baby, can't fool me see it in your eyes Cause they never tell me lies I can feel that body shake get you high.